Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komt ook geen minderheidskabinet. Informateur Remkes zat gisteren de hele dag aan tafel met leiders van VVD, CDA en D66... om te kijken of er met die partijen nog een kabinet gevormd kon worden. Maar ook dat lijkt kansloos. En dus zijn er nog maar een paar opties over, vertelt verslaggever Ron Vrezen. Iets met zes partijen. En dan zijn er twee mogelijkheden. Of een normaal meerderheidskabinet van zes partijen... dus VVD, D66, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, Partij van de Arbeid... of iets met drie partijen waar dan drie andere partijen via afspraken aan gebonden worden. Bijvoorbeeld eh, via afspraken met eh, GroenLinks, Partij van de Arbeid en ChristenUnie... over de woningmarkt of over klimaat. Morgen gaat de formatie weer verder. In Almelo is een stille tocht bezig voor slachtoffers van het kruisboogincident. Een man van 28 stak vorige week twee vrouwen neer en schoot daarna met een kruisboog vanaf zijn balkon. De man zit vast. De stille tocht loopt vanavond langs de huizen van de slachtoffers. Dolfijnen, zeeleeuwen en walrussen uit het Dolfinarium in Harderwijk mogen worden verkocht aan een Chinees park. Partij voor de Dieren en D66 hadden daar vragen over... omdat ze denken dat de dieren in het Chinese park slecht worden verzorgd. Volgens demissionair minister Schouten kan de verkoop gewoon doorgaan... zolang het dolfinarium maar checkt of de dieren goed worden behandeld. Wetenschappers hebben ontdekt dat één-eiige tweelingen een iets ander soort materiaal om hun DNA hebben. En met die ontdekking zou je erachter kunnen komen of je bepaalde ziektes hebt omdat je een een eiige tweeling bent. Er is een oude theorie die zegt eigenlijk alle patiënten met die aandoeningen dat zijn een eiige tweelingen. Maar sommige patiënten weten dat niet. Nou, wat je kan doen met onze resultaten is als het ware terugkijken in het leven van mensen. En kijken, is deze persoon ooit in de hele vroege zwangerschap misschien deel geweest van een een tweelingpaar? Het is voor het eerst dat wetenschappers informatie ontdekken over het ontstaan van een tweelingen. Het was een internationaal onderzoek onder leiding van de VU in Amsterdam. Het weer nog. In de loop van de avond regent het wat. Vannacht 10 tot 12 graden. Morgen vooral in de ochtend veel regen. Later komt de zon door en het wordt zo'n 15 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht-Amsterdam bij Maarsen staat 4 kilometer file. A4 Amsterdam richting Den Haag door een ongeluk tussen Knopend de Nieuwe Meer en Schiphol 5 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht, de vertraging is 20 minuten. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp en Roelof 8 kilometer file, 10 minuten vertraging.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 Paul Franklin neemt de steel voor zijn rekening. Crossroads met de act van de maand. Het nieuwe album The Cry of the Heart is het eerste album van Connie Smith sinds 2011. En het is het derde dat ze heeft geproduceerd met meestermuzikant en mede Nashville-icoon Marty Stewart, die toevallig ook haar echtgenoot is. Spare Me No Truth is een klassieke tranentrekker. you're breaking Cause you don't love me anymore you're breaking I'm Not Over You gebruikt op slimme wijze de metafoor van een storm om de gevoelens van de zangeres te beschrijven tegenover de man die al lang niet meer bestaat.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 Jeremiah is een bluegrass getinte song van Shara Farrell. Dit is het favoriete album van de maand. daarna naar Texas en dan is de honky-tonk muziek nooit ver weg. Luister maar naar Jerry Bogan met I Promised Her a Honky Tonk. cover van deze week. De Sleep at the Wheel viert dit jaar haar 50-jarig jubileum met een all-star project. De Grammy-bekroonde countrygroep brengen de tweede single van hun aanstaande 50-jarig jubileumalbum en dat is Take Me Back to Tulsa. En wie treden daarin ook op? Juist ja, Willie Nelson en George Strait. song, some folks call her Dinah. Stole my heart away from me way down in Louisiana. Take me back to Tulsa, I'm too young to marry. Take me back to Tulsa, I'm too young to marry. Well, she went down to the railroad tracks and I went there to meet her. She pulled up her petticoats and I pulled out the Tulsa. Take me back to Tulsa. I'm too young to marry. Take me back to Tulsa. I'm too young to marry. Tulsa, you can bet your boots that I would. Drop me off in Archer and I'll ease right down to Greenwood. Take me back to Tulsa, I'm too young to marry. Take me back to Tulsa, I'm too young to marry. big smile, never do look sour. That's right. Travel all over the country, playing music by the hour. Oh. Take me back to Tulsa, I'm too young to marry. Take me back to Tulsa, I'm too young to marry. Take me back to Tulsa, I'm too young to marry. Take me back to Tulsa, I'm too young to marry. Take me back to Tulsa, I'm too young to marry. Take me back to Tulsa. Crossroads. Country muziek uit alle windstreken. The Last Cheaters Waltz is een klassiek old-school country nummer geschreven door Sonny Throckmorton. Het is een van Clelia Adams' favoriete songs van vroeger. She's going to pieces when he walks in the door And she just the light. rubriek Sterren van Toen wordt teruggeblikt op het verleden. Songs van acts die zijn overleden of gestopt zijn. De inmiddels 83-jarige Warner Mac behoort zeker in de rubriek Sterren van Toen thuis. Warner Mac was een van de beste zangers en songwriters uit de jaren 50 en 60. Een man die begon met gospel en country. Kort rockabilly omarmde en al snel een echte beheersing van rock roll demonstreerde. Hij had een imposante, maar soms klagelijke aansprekende stem en zijn songs toonden zijn zeldzame vermogen om de essentie van het leven vast te leggen. When My Blue Moon Turns to Gold Again is de eerste song. kisses were meant for only me. In my dreams they live again, sweetheart. But my goal cover. Take These Chains From My Heart. En vervolgens sluit ik het blokje af met Honky Tonk Song. Take these chains from my heart and set me free. linger on. Take these chains from my heart and set me free. Take these tears from my eyes and let me see just a spark of the love that used to be. If you love somebody new find a new love to Take these chains from my heart and set me free. Give my heart just a word of sympathy. Be as fair to my heart as be. Then if you no longer care for the love that's beating there, take these chains from my heart and set me free. Take these chains from my heart and set me free. a shaking my bed. I'll all night long. the same old song. my money's all gone. she done me wrong. I pick up my pillow, I up my head. band kept playing and a shaking my bed. verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden. Same Boat is het eerste nummer van de Zac Brown Band op een nieuwe platenlabel, Warner Music Nashville. We're all in the same boat, fishing in the same hole, one west If you're holding, take those shots and keep reloading if you can't be nice. Don't say nothing at all. So help somebody. Mind been struggling, spread a little love. Gotta give back something if the ship keeps rocking. We'll all go overboard. We're all insane, fishing same hole. One way. attitude Trying to fix the same old Wishing on the same stars We all hoping home floats We're all in the same boat Yeah, we all hoping home floats We're all in the same boat COVID-19 heeft veel ellende met zich meegebracht maar is ook een inspiratiebron geweest voor nieuwe songs. Coastal Dancing is er een van. Tommy Alversen is de vertolker. This damn panic is driving me crazy down at Crystal Beach Some coastal distance is what I need Staying at home is alright sometimes But it sure gets old if you're the traveling kind that sea breeze. Some coastal distance is what we need. Some say happiness comes in waves. I just wanna be happy like in our RV. coastal distancing is what we need. is Spotlight. Jay Reel, voormalig drummer van South Mountain, is verliefd op Betsy. Ze is echter niet wat je in eerste instantie denkt. Als de naam South Mountain valt, dan komen bij mij veel herinneringen boven. Black Diamond Ring is er één van. Todd Nolan was toen de zanger. that leaving feeling. Cause she was gone in a blink of an eye. Now I'm sitting on my front porch every evening, hoping she'll come running up the drive. But I know she's probably out there riding shotgun with some stranger sitting by her side. Betsy, where you gone now? Betsy. I'm passing by an old friend Could look at me like I've done something wrong There just was no way that I could stop her Because before I knew it she was gone This old thing is truly a mystery There ain't nobody saying a word It's enough to drive somebody crazy stars in the morning sun. They're gonna fly down and find a cow and bring them on up, and I don't know how. Gather them up and skewer the door with a hammer and a nail and a two by four. Gonna let them out, they can kick and shout. They're better off there, cause there's trouble about. Streak of light her talk on them black diamond strings. Well, Mama showed me three chords, but Jimmy still taught me how to play. He showed me the G run I'm still using today. I thought it surely must be magic way he made it rain. But he said it ain't no secret, son. It's these black diamond strings. Well, I don't know if they still make them. Back then they were the best. If the good times didn't cost much, 2.95 a cent. they fade. Chase my hillbilly dreams. All it took to make me happy was an old guitar and black diamond. Twitty, de kleinzoon van Conway, en Tyler Lynn, de kleindochter van Loretta Lin, hebben elkaar gevonden in de Springsteen-klassieker I'm on Fire. album Good Time is er bijna, al dus Nico Moon. Ik heb mijn hart en ziel gestoken in het maken van dit album. Last Call is een van de songs en tevens de afsluiter van deze aflevering. Tot volgende week.